Middernacht, het begin van zaterdag 1 april. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet heeft na urenlang overleg een compromis gesloten over het stikstofbeleid. Vooral CDA en D66 staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. Het CDA wil opnieuw onderhandelen over het stikstofbeleid in het regeerakkoord, zei premier Rutte in zijn toelichting. Er is nu afgesproken dat het stikstofbeleid voorlopig op een lager pitje wordt gezet, zolang er onder leiding van verkiezingswinnaar BBB in de provinciale eh, staten wordt onderhandeld over nieuwe provinciebesturen. In Zwitserland zijn bij twee afzonderlijke treinongelukken minstens 12 gewonden gevallen. De treinen ontspoorden ten noorden van en westen van Bern. Hoogstwaarschijnlijk als gevolg van zware windstoten door de storm Mattis. Bij het ene ongeluk ten westen van de hoofdstad ontspoorde het achterste gedeelte van een trein en belandde op de zijkant. Volgens Zwitserse media werden er windstoten van 136 km per uur gemeten. Ongeveer 80 statushouders die verblijven in een hotel in Rijswijk... moeten daar van de rechter uiterlijk volgende week vrijdag zijn vertrokken. Rijswijk had een kort geding aangespannen... omdat de statushouders niet willen verhuizen naar tijdelijke containerwoningen. Volgens hun advocaat voelen sommigen zich misleid... omdat de gemeente een permanente woning zou hebben aangeboden. Op de A73 bij Venlo is gisteravond een bijrijder van een ambulance ernstig gewond geraakt na een aanrijding. De ambulance reed met sirenes op de snelweg en wilde een auto passeren. Door nog onbekende oorzaak klapte de ambulance achterop de auto. De bestuurster van die auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen. De chauffeur van de ambulance en een patiënt die achterin lag raakten niet gewond. Evenmin als twee agenten die ook in de zieke auto zaten. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met enige tijd regen. Het is een graad of 9. Morgen begint regenachtig. In de middag klaart het vanuit het noorden wel op.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 Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin.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 24-hour party. Clock strike one up on the roof. Clock strike two, I'm busting moves. Feel so high, I'm never coming down. Tell my friends, don't, don't believe Let's go hard, let's levitate Feel so good, this time we're staying out it's Oh.